Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Tijdens het proces tegen Anders Breivik hebben een paar rechtsextremisten verklaard dat Noorwegen in oorlog is met de islam. Ze waren opgeroepen door de advocaten van Breivik, die met de verklaringen willen laten zien dat andere Nooren dezelfde denkbeelden hebben als Breivik. advocaten hopen dat Breivik dankzij de verklaringen toerekeningsvatbaar wordt verklaard. Nou, ik vindt dat zijn ideologie serieus moet worden genomen. Hij zei dat hij Noorwegen met zijn aanslagen wilde beschermen tegen het multiculturalisme. Hoewel de rechtsextremisten Breivik's visies in de rechtszaal steunden, namen ze afstand van zijn daden. Op het Tahrirplein in de Egyptische hoofdstad Cairo wordt voor de vierde dag op rij geprotesteerd. Duizenden mensen roepen een leuzen tegen presidentskandidaat Ahmed Shafiq, die premier was onder Mubarak. Ze vinden dat de Arabische lente is vastgelopen en zijn bang dat Shafiq Mubarak uit de gevangenis zal vrijlaten als hij de macht komt. Ook op andere plaatsen in het land wordt gedemonstreerd. Shafiq ligt al langer onder vuur. Vorige week dinsdag werd zijn partijkantoor aangevallen en in brand gestoken. De kartelboete voor telers en verwerkers van paprika's en zilveruitjes is een buitensporige sanctie, zegt de belangenorganisatie LTO Glaskracht. De Nederlandse mededingingsautoriteit legde de telers en verwerkers een boete op van 23 miljoen euro. Volgens de NMA hebben drie coöperaties jarenlang prijsafspraken gemaakt. Volgens LTO is het niet aannemelijk dat twee of drie partijen de prijs kunnen beïnvloeden omdat de markt daarvoor te groot is. LTO zegt dat er wel moet worden samengewerkt. De telers en verwerkers zouden al jaren minder dan de kostprijs verdienen. En daarom gaat de organisatie de kartelboete aanvechten. Het weer. Steeds meer bewolking en vannacht regen. Ook morgenochtend bewolkt en regenachtig.